Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt moeilijker om onze gasvoorraad aan te vullen, dat zegt minister Rob Jetten. Vanmiddag werd bekend dat Rusland geen gas meer aan Nederland wil verkopen. Rusland wil betaald worden in roebels, maar dat weigert het Nederlandse gasbedrijf. Jetten is het daarmee eens. Nederland wil sowieso minderen met Russisch gas. Voor de hele eh, wereldmarkt geldt natuurlijk dat we al langer zien dat de energieprijzen hoog zijn. Die oorlog in Oekraïne heeft dat niet makkelijker gemaakt, maar we willen ook ook als Nederland niet langer afhankelijk zijn van de import uit Rusland... en niet de oorlogskas van Poetin spekken. Nederlandse huishoudens hoeven zich volgens de minister geen zorgen te maken... omdat er genoeg gas is ingekocht. In de buurt van het asielzoekerscentrum in Katwijk in Zuid-Holland... is afgelopen weekend een jongetje van vijf mishandeld. De jongen woont in het AZC en raakte zaterdagnacht vermist. De politie trof hem na een zoektocht gewond aan. Hij ligt in het ziekenhuis. Mogelijk is hij mishandeld door een andere minderjarige. Inwoners van België die morgen de trein willen pakken, van plan zijn hun kinderen naar de crash te brengen of het nieuws willen kijken, krijgen het lastig, want er is een nationale stakingsdag in het land. Vakbonden willen meer salaris, betere pensioenen en meer investeringen in de publieke sector. De staking is vooral te merken in het OV. Vanaf vanavond 10 uur rijden er al minder treinen, bussen en trams. Een aantal scholen sluit zich aan bij de staking en ook de publieke omroep VRT doet mee. Als je met Phil Watts uit Engeland een avondje tv gaat kijken... dan kan je maar beter een paar kilo popcorn meenemen. This is Sparta! Is het een the Here's Johnny. Ja, Phil kijkt namelijk wel zeven films per dag, vertelt hij tegen de BBC. Na de eerste coronalockdown verloor hij zijn baan en had hij ineens tijd genoeg. Sindsdien, sindsdien heeft hij 1028 films gekeken thuis op de bank. Zijn vader werkte vroeger in de bioscoop, dus zo is hij een echte filmnerd geworden, vertelt hij. En hij heeft er ook een beetje zijn nieuwe baan van kunnen maken, want hij verdient nu geld met een filmreview-site. Het weer, het blijft droog vanavond. Het koelt wel flink af, naar 6 graden vannacht. Morgen eerst zon, daarna trekken buien over. Dan wordt het 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Een file op de A1 richting Amersfoort tussen naar de vesting en Blarikum 5 kilometer. En op de N247 richting Hoorn bij Broek in Waterland 3 kilometer file.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 Mensen, want dat is het vandaag hier bij Alternative FM. dus alleen maar Noord-Hollandse producties. Hoewel ik licht even de hand eh, ermee, want er is vanavond iets heel belangrijks eh, van één band. Die komt niet uit Noord-Holland, maar wel uit Zuid-Holland. En die presenteren hun album vanavond in het patronaat. Ik heb het over Elephant, maar dat hoor je zo direct. Eh, dat is de enige afwijking, die, die, die zit er dus in. En voor de rest is het dus echt alleen maar Noord-Holland troef. Omdat het natuurlijk, ja, dat is een beetje gesponsord uh, door 3 voor 12 Noord-Holland. Dus we moeten er wat mee. H.P. Vince, of eh, terwijl Vincent Kriek, die erachter uh, schuilt. En DJ Lambda, en daar schuilt Edwin Keur. En de naam Keur, dat is zandwoord. Dus eh, is het ook gelijk meteen een Zandvoorts stintje aan dat nummer. Get On Up. En die Lambda, die had daar ook nogal eens eerder heel wat streams met Holland Tide. Ik geloof dat hij op Spotify behoorlijk wat, wat streams heeft gehaald. En bovendien eh, niet zo lang geleden eh, zegt Edwin eh, dat hij ook nog geweest is in Berlijn. En daar heeft hij ook de boel op stel te weten te zetten. Dus het leeft dus nog steeds. En de, ja, de, man is inmiddels ook al een beetje dicht in de leeftijd bij mij. Eigenlijk een beetje de leeftijd van uh, techneut Martijn Luiten. Daar moet het mij een beetje aan denken. Dat, dat, is een beetje dezelfde leeftijdscategorie. Nou, die Martijn Luiten die komt straks ook nog wel binnenwaaien. Want ja, we hebben vanavond live muziek, mensen. Dus ook dat eh, is uh, een, eh, weer in heel aardige bijkomstigheid. Simulation Adaptation, die hadden vorige week een nieuwe single uitgebracht. en ik ga ervan uit dat ze die ook vanavond laten horen. Don't Need a Reason Why, want dat is die nieuwe single. En we kijken naar de mm, finalisten die hebben meegedaan aan de popprijs van Amsterdam 2022. Dat eh, is een beetje geloof ik het afgelopen weekend eh, geweest in de P60 in Amstelveen. Daar hebben toch ook eh, wel wat ja, mensen aan meegedaan. Ook dansbare dingen. Wederom, Jason Gwen is er een van. En een van de, de, nummers eh, die hij heeft uitgebracht... en waarschijnlijk heeft hij die ook laten horen... is Illegible. Nou, ik zou zeggen drum and bass. En doe er maar wat op los. not eligible. Not black, not eligible. No, I'm not eligible. Not white, not eligible. No, I'm not eligible. Not right, not eligible. No, I'm not eligible. I am that extra, that feature, that one line, that punchline, that bit part, that shit part. Roll around in that dirt part, that shameless, that fearless resistance curtains. Knocking on your door, you're not home. Break the wall, that top line, that top side. Number one on the call sheet side, that top part, that tip part. Roll around in the dirt, I do the work right. Treat you right like I wanted to be treated. We all die. I let you talk, I let you laugh. Too much talk until we laugh. treat me right like I wanted to be treated, we all die. Facing myself, that's where freedom is. I might need some help, that's where building begins. Looking over my shoulder, I can say I'm proud. Looking over my shoulder, I can say I'm proud. It's been a long way to get it today Facing my fears, move out of my grave. You wanna be saved, but you don't wanna change. Systemic contradiction to get out of this place. Stop running away and try to be brave. Don't avoid the problem when it's right in your face. Stop counting the days, start riding the wave. Just be in the now, break away from the chain. Facing myself, I'm leaning on this path, but I don't know, have the knowledge yet. Facing myself. I'll never be free, break out, it's a solid threat Facing myself I gotta spread my wings, otherwise I have a cluttered debt Facing myself Push away my money, I don't wanna be a fallen bat True, am I here, will I know, is it far, is it close Do I stay, do I ever let it go Do I fear, do I rise, do I run Do I think, do I bring, do I sing Do I have to get it in Facing myself chasing myself Facing myself That's where freedom is I might need some help That's where building begins Looking over my shoulder I can say I'm proud Looking over my shoulder I can say I'm proud because I don't share doesn't mean I can bear, doesn't mean I don't care. This opinion thin air, I might be aware, I don't have to compare. Because I don't talk doesn't mean the pain isn't there. You might say a prayer, but not climbing the stairs. You keep falling down, it won't disappear. Nobody prepares for laying in tears. The bigger the question, the greater the lesson. Facing myself. I'm leaning on this path, but I don't know, have the knowledge yet. Facing myself. I'll never be free, break out, it's a solid threat Let me see myself I gotta spread my wings, otherwise I have a cluttered debt Let me see myself Push away my money, I don't wanna be a fallen bet building begins. Looking over my shoulder, I can say I'm proud. Looking over my shoulder, I can say I'm proud. Hij was dus een van de finalisten deze basis. En daarachter hoorde je ook nog, um, of daarvoor nog, Jason Gwen. Drum and Bass, die eh, dook al eens een keer op eh, bij een eh, ja, soort van moet ik even denken. Eh, dat, dat noemen ze bij eh, de demo-drop van de NH-pop. Uh, eh, deze Jason Gwen. En die heeft zelf ook nog meegedaan aan de popprijs Amsterdam. daar deed deze basis dus ook aan mee. Ehm, ja, dan zijn we dus een beetje toegekomen aan de vreemde eend in de bijt. die komt niet uit Noord-Holland, maar uit Zuid-Holland. maar dat heeft ook alles te maken met het met, eh, vanavond. Want om half negen gaat Elephant eh, spelen. En dat eh, doen ze samen met Tessel. Ehm, want Elephant, dat is eigenlijk waar het een beetje om gaat. Big Thing. Dat album, dat komt morgen uit. Er is al het nodige aandacht aan besteed. ook door de, de, landelijke zenders. Want ze zijn al bij 3 voor 12 in Den, Den, Haag. Moet je mij horen. In Hilversum geweest. Eh, daar eh, zijn ze ook al eh, te horen geweest. de band is voor een deel ook voortgekomen uit de Cosmic Carnival. Want Frank Schalkwijk en Kai van Driel hebben daar ooit deel van uitgemaakt. En op een gegeven moment besloten ze ergens midden in, het, in, de pandemie om die band op te richten. en daar hebben ze toch aardig wat garen bij weten te spinnen getuige het eh, verhaal wat eh, Michael van eh, de band afgelopen zaterdag heeft gedaan... in een ander radioprogramma wat op zaterdagmiddag bij de vrienden van Radio Capelle wordt uitgezonden. Namelijk bij Zwaardvis. Daar deed, dat, deed Michael dus een beetje uit de doeken hoe dat een beetje in zijn werk is gegaan. Maar eh, Elephant eh, gaat morgen dus echt Big Thing uitbrengen. Ehm, wat moet je daarbij voorstellen? Zonnige melancholie, in majeur. Zo eh, zegt men dat. En dat is het geluid van die vierkoppige Rotterdamse indie band. En ja, wat, wat, er ook al gezegd wordt, de muziekkenners zeggen niet voor niets wordt Elephant getipt als de nieuwe Roots indie band die zomaar eens het verschil kan maken het komende, de komende jaren. Nou, eh, dat weten wij inmiddels. Dat weten die gasten van uh, Zwaardvis dus eigenlijk ook. En eh, ik heb inmiddels ook de dinsdagmorgenploeg hier bij, bij deze radioomroep uh, weten te overtuigen dat het een hele grote band gaat worden. Nou, dat klopt ook wel een beetje, want ze waren eigenlijk best wel, wel een beetje, liep in de volgen van, hey, ze zijn een week later bij 3FM geweest. Ja, denk je dat ik dit voor Jan Doedel loop te draaien? Goed, half negen vanavond, als je nog tijd hebt en er zijn nog kaarten beschikbaar, zou ik er zeker naartoe gaan. En we doen het nog eventjes met eh, deze single die ze hebben uitgebracht. Die dus ook op dat album Big Thing terug eh, te vinden is. Hier is Elephant, de vreemde eend in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf met Hometown. home crying For what we'd never gone to For the surely love you and he always will was hem. Jasper Schalks met Won't Come Back. Ehm, en Stand the Storm, dat is het album wat, uh, waar het op eh, moet komen te staan. Uh, daar zat ik te kijken, want hij was de laatste die hier live heeft gespeeld. En dan zie ik ineens een een of andere stil voorbij komen. Ja, want dat is een YouTube verhaal. Want um, wij zenden live uitzendingen altijd uit via YouTube. Vanavond dus ook. En dan zie ik ineens door het beeld Martijn Luiten met een t-shirt. En ik kijk weer naar hem en hij heeft hetzelfde t-shirt aan. Dus de vraag is of hij het eh, dus ook intussen tussendoor gewassen heeft. <laughs> ja, Martijn, zegt het is eh, kerel. luister, wil jij nog een band hebben vanavond of niet? <laughs> Ja, dat is wel leuk. Ja, maar goed. Maar ik, eh, het, viel me zo op, eerlijk gezegd. Dus ja, ik, eh, <laughs> dit, is wat meteen ook die, die vraag eh, die je dan gelijk stelt. Maar hij, hij is druk bezig. simulation Adaptation vanavond, mensen. In deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En Jasper Schalks eh, hij komt ook uit Noord-Holland. Eh, oorspronkelijk in de buurt eh, daar van Boven Daar komt hij oorspronkelijk vandaan. maar tegenwoordig resideert hij in Amsterdam. Dus dat, wat dat er gaat, blijft hij gewoon in de provincie zitten. Ehm, ja, dan moet je als redacteur ook voor 3 voor 12 Noord-Holland een beetje opletten. En ineens smijten een aantal van die bands smijten hun releases in één keer door de week <laughs> er tussendoorheen ja, eh, dan, eh, dan sta je daar ook een beetje machteloos bij. Maar goed, het is wel een hele leuke band hoor, overigens. De Sunset Society. Ze hebben een, eh, een eerste EP afgeleverd. En daar staat Feel Good Flower Girl op. Kijk zelf maar. girl somewhere we never been before. Will you take me out of town? Feel like I can't breathe the air. I just wanna go somewhere. The pictures in my living room, they make me long for yesterday. towards the ground, but I can't stay. Take me to the clouds, you wanna get me higher. I've been up and down. Take me to the sky, like going to the mountains. Take me up the ground, yeah. You gotta get me off the ground because I've been up and I've been down again. Uh, getting lost, getting found again I'd be lying if I said I wasn't flying, but at the moment I'm trying to get my feet back on the ground again. I've been worried every now and then, cause I'm trying to find a manual on how to win. So I'm going out of town, but I'll be coming back around again. Yeah, I've been so low, I feel like I've been drowning in the ocean, and frankly, I don't know how I'm supposed to get out again or how to get my life on route again. So I'm hoping you could take me to the mountains and take me to a place where I can look around again. Take a look at my surroundings and figure it all out again. And I don't know where, so I guess I'm gonna need you to take, take me there. to the clouds, you wanna get me higher. I've been up and down, I've been up and down. Oh, take me to the sky, like going to the mountains. En dat was hem. Eh, deze Benjamin-vrouw eh, hoorde je op de achtergrond. Of tenminste, behoorlijk op de voorgrond. En eh, dat was Noah Lorin, want daar kwam het eigenlijk vandaan. Je hebt even een flart meegekregen van, van ze. Want ja, we, gaan ze met, we gaan bijna met, met beide praten. want daar is alle aanleiding toe. Goedenavond beiden, Noah en Benjamin. Goedenavond. Ja, hallo. Eh, nou ja, eh, Noah, om met jou te beginnen. Niet zo lang eh, geleden hadden we nog een single die, die we hebben gedraaid met, met jou en Josimar Gomez en Head On. en, ja, was dat, is dat nog iets waar, waar, we dat later nog ergens op terug kunnen vinden? Op een EP of wat dan ook? Ja, Head On komt eh, op mijn aankomende album. En die komt uit in het voorjaar. Dus daar ben ik nog eh, even mee bezig. Sorry voor de achtergrondgeluiden trouwens. Wij zitten buiten bij de gig waar we zo meteen gaan spelen. Oké. we zitten een beetje in public. Ja. Maar ehm, ja, die komt dus op mijn album, maar dat duurt nog wel eventjes. Oh, dat duurt nog eventjes. Eh, maar goed, ik zag in, in, de nieuwsbrief waar ik bij jou heb op geabonneerd ineens, eh, ik ga weer met Benjamin Vrouw eh, samenwerken. Ja, eh, die, die is hier ooit geweest. Dus ja, dat vind ik natuurlijk altijd leuk. Clouds hadden we net gedraaid. Dateert ook alweer van vorig jaar, geloof ik, toch? Of niet? Ja, ja dat is nu bijna, precies bijna een jaar geleden. Ja. ja. hoe ben jij toen gevraagd om daar je vocalen bij, bij te dragen, Benjamin? Nou, dat was eigenlijk wel leuk, want ik had al contact met uh, Boudewijn van Multibeat, die, eh, die, die, eh, die, beat gemaakt heeft. En wij waren al samen aan het werken aan wat dingen. En deze beat stond ook in een mapje die hij mij had gestuurd. Toen zei hij na een tijdje zei hij tegen me van, ja, die beat kun je niet meer gebruiken, want die heb ik al weggegeven aan iemand anders. En toen kreeg ik een week later een berichtje van Noah van, hé, hey, heb jij misschien een, een rapverse op, op deze track? En ik zet hem aan en het is precies die beat ook die, die Boudewijn me al gestuurd had. Eh, dus het moet moest zo zijn. het moest zo zijn, ja. Het, universum wou het, denk ik. Oké, dus, dus dat is een beetje het eh, geschiedenis eh, van, van Clouds in, dat, in dat opzicht. Maar, ja. Ehm, nou ben jij dus druk bezig met een album, Noah. Maar gaat dit dan even tussendoor samen met, met Benjamin een paar nummers opnemen? Het gaat eigenlijk even tussendoor, inderdaad. We hebben alles al opgenomen. En we hebben dit eigenlijk tussendoor geschreven met niet echt een idee ehm, ja, hoe, we het, hoe of wanneer we het wilden uitbrengen. Maar toen eh, bleek eigenlijk, toen we een paar liedjes hadden geschreven, bleek dat het best wel een heel goed zomerthema EP was geworden. Met heel veel positiviteit en optimisme en vrolijke liedjes. En toen dachten we, nou, die moet eigenlijk gewoon eventjes in de zomer nu al uitkomen. <laughs> we hebben we even gast erop gezet. En nu, eh, ja, is het volgende maand werkelijkheid. Ja, een beetje als, een, als een, dat je een een, een zaadje plant en je geeft het een beetje water en voor je het weet is het ineens een hele ja. En, moet je er ook echt wat, aan gaan bloeien en aan gaan werken. Ja. Eh, maar weet je wel, nu, nu zijn, zijn de vruchten er ook en eh, we zijn heel erg blij met, met het resultaat. Ja, dat geloof ik, geloof ik graag. Ehm, ehm, je zegt Noah iets over positiviteit. Ik denk dat we dat wel even kunnen gebruiken, denk ik, eh, in deze periode. Ja, precies. Dat was ook eh, onze gedachte. En ik denk nog niet eens dat dat heel eh, bewust zo is gegaan. Maar toen we een paar liedjes hadden geschreven en er naar luisterden, dachten we van... oh, eigenlijk is dit echt zo'n goede tegenhanger tegen de coronajaren die we net achter de rug hebben. Ja. En eh, vooral met de zomer die eraan komt, past dat gewoon allemaal heel goed bij elkaar. En is onze boodschap echt van laten we weer lekker genieten van een spontane zomer met z'n allen, waarin alles weer kan. En ehm, ja, we hopen dat dat ook eh, over gaat komen op eh, de mensen. Ja, eh, om je één voorbeeld te geven. Ik zat vanmorgen, hemelvaartsdag, gewoon even op een terras om 9 uur s ochtends. Dok ik meestal een bakje koffie. En wat, wat komen eraan? zetten de douwtrappers van de plaatselijke scout, scoutingsvereniging hier in dit dorp. Die hebben twee, eh, wat zeg ik, drie jaar eh, dat eh, moeten missen. Want in 2019 was dat voor het laatste geweest. En ja, we weten dus in 2020, 2021 dat dat dus niet, niet opging met die grote groepen. En vandaag was het weer zover. De, de traditie werd dus eigenlijk voortgezet. zoiets, dat we er weer gewoon weer lekker onder elkaar op, in een parkje kunnen genieten van, van allerlei dingen. Zomerse muziek en dat soort zaken. Dat is precies, precies gewoon weer ja, eigenlijk alles oppakken waar we, waar we het hebben achtergelaten. En eh, ja. Ja. ja. Gewoon lekker, lekker muziek maken, weet je. Mm. Zo fijn ook, met mensen erbij. Ja. Zo fijn ook om weer met een band op pad te zijn en, en, en shows te doen voor het publiek. Wij zijn echt gewoon helemaal aan het genieten. Dus- ja, we hebben net een paar shows eh, achter de rug al en het is echt zo ontzettend leuk. Ja. We hebben onze band gecombineerd en we doen deze zomer een tour eh, samen. Dus we headlinen samen. En we gaan het EP presenteren, maar ook eh, onze eigen nummers doen. En eh, we hebben allemaal leuke shows op de planning staan, dus wij hebben er echt heel veel zin in. Ja. Het is precies de, de leuke zomer met alles wat we willen doen, die we, waar we ook over zingen <laughs> op ja. EP. E ja, eh, het is een, het is, een mix van soul en natuurlijk ja, de rap van, van Benjamin Vro. wat, wat, wat maakt dat nou zo bijzonder in, in dat opzicht? Het begin even bij jou, Noah. Ehm, de combi van, eh, van mij en Benny bedoel je? Ja, nou ja, goed. Ja. Eh, wat, wat maakt dat nou zo eh, dat het, dat het, dat het zo, zo klinkt zoals het klinkt? Ja, ik denk dat onze stijlen gewoon sowieso heel goed op elkaar aansluiten. Want je hebt natuurlijk en in hiphop en in soul heb je nog steeds heel veel verschillende flavors. En ehm, ik denk dat wij vanaf het begin allebei al heel erg voelden dat onze smaken heel goed op elkaar zijn afgestemd ik kan daar niet precies de vinger op leggen wat dat dan is. Of eh, een soort mini-subgenre daarvoor bedenken. Maar ehm, ja, ik denk ook dat onze stemmen heel, heel mooi klinken samen. En eh, dat we gewoon heel snel, als we samen iets schrijven, tot iets komen waar we allebei blij mee zijn. En dat we heel goed op elkaar kunnen voortbouwen. Dus ik denk dat je dat in de muziek ook terug hoort. Ik denk wat je ook wel terug hoort in de muziek is dat we gewoon in de studio samen heel veel plezier hebben. En we hebben het heel erg leuk en we maken grapjes en het is gewoon een hele goede vibe, weet je. En ik denk dat dat, dat ook hoorbaar is. In, in het, het versterkt eh, elkaar als ik het eh, zo hoor, of niet? Ja, ja. ja. Eh, zijn jullie beiden ook positief ingesteld? Begin bij jou, Noah. <laughs> Ehm, ja, ik doe altijd erg mijn best om positief te zijn. Ik zie heel erg in hoe dat, ehm, ja, dat het helpt om, om in elk geval niet van het slechte uit te gaan. Want waarom zou je? En dat helpt niemand. Maar eh, ik ben ook wel ehm, iemand die niet eh, ja, slechte dingen of slechte momenten of fouten of eh, ja, pijn niet in door ogen durft te kijken. Dus als iets kut is, dan is het ook gewoon kut. En dan, ehm, ja, dan ben ik daar ook eerlijk over. <laughs> ja. Dus ik ben niet een soort van een rasoptimist. Niet per se. Maar, Oké. hoe zit het met jou, Benjamin? Zeker wel, 100% rasoptimist. <laughs> Ja, ja. kunnen we elkaar ook in aan. Ja. Iedereen, iedereen in mijn leven kan getuigen dat <laughs> ik zo optimistisch ben. Het komt allemaal wel goed. ja, nou ja, goed. Ik heb toch wel vaak gelijk, moet ik zeggen. Oh, nou, eh, oh, dan, dan, dan eh, ga, ik, uh, ga ik op jou af. ik bedoel, ik ben, ja, nou ja, een beetje naar de actualiteit kijken, had ik het een beetje last van. Maar ik heb het een beetje aan ontrokken, eerlijk gezegd. Ik laat het langs me heen gaan. En ik bedoel, ik heb een prettige leven daardoor gekregen. Dus, eh, dus ja, wat dat er gaat, eh, klopt het wel wat jullie zeggen. Eh, wat dat betreft ja. moeten we in het moment leven. Dat denk ik ook. Oh, ja, Summer in Amsterdam. Um, heeft het nog een speciale betekenis? Zeker. Ik bedoel, het gewoon een ode aan, aan de, de, de zomer in Amsterdam en hoe dat voelt. Ja. En ja, gewoon mensen in het park, biertjes drinken, eh, van die, dat je smiddags met een paar vrienden in het park gaat zitten en het wordt langzamerhand een avond en je gaat wat eten en je eindigt in de club. dat ook een eh, ode is aan de spontaniteit die je mm. kan hebben in de zomer. En dat je hoeft geen jas mee, het is de hele dag en de avond warm. je weet nog niet waar de avond heen gaat, maar <laughs> ja. er zijn mensen in de buurt, je kan spontane plannen maken. En we wilden ook gewoon eh, een ode aan onze stad waar we allebei zijn geboren en opgegroeid. Wilden we ja, ook geen doekjes omheen wikkelen. <laughs> Dus het is gewoon summer in Amsterdam geworden.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 Summer in Amsterdam, freedom on my mind. Summer in Amsterdam, said I need it in my life. Ahmed Meer ben. Zweed staat op mijn voorhoofd. Want het is hier veel te knus. Waar ben ik aan begonnen? En wanneer vertrekt de bus? Maar jij laat mij geen keuze. Ik blijf en ik vergeet de tijd. En als de avond vordert. Ben ik blij dat ik er nog ben, ik heb geen spijt. En ik denk, laat het duren voor zolang de aarde draait. Ik maak over uren, maar ik denk dat ik het lijk. Kan maar één keer, en dat is nu op dit moment. Dus ik grijp mijn kansen voor straks niet meer ben in die 10 eh, seconden die ik had... heb ik nog even een bakje koffie weten te scoren. Maar eh, de gasten komen zo direct aan de beurt. Eh, want ja, er moet ook nog een radioprogramma tussendoor worden gedaan. Twee nummers hoorde je. Eerst Summer in Amsterdam met Noah Lorin en Benjamin Vrouw. Daarachter het verbond. En het duren dat het verbond. Dat heeft ook meegedaan. In die popprijs van Amsterdam van 2022. Over popprijzen gesproken. Ehm, daar is deze band toch eh, wel een beetje... Die zijn dat een beetje ontgroeid. Bovendien eh, gaan ze waarschijnlijk... Als het een beetje goed gaat... En de achterban doet eh, keurig netjes wat, wat, hen, wat ze gevraagd worden om ze bij 3FM ergens in te stemmen. Dan zijn ze dus binnenkort bij 3FM ook echt te horen. Eh, dan heb ik het over de Volendamse band eh, Lorem Ipsum. <clears throat> Ehm, en eh, ze komen 9 juni, noteer het alvast, dat is over twee weken, komen ze hier naartoe. En dan spelen ze dus een, ja, een, wat semi-akoestisch setje, zoals je dat ook hebt kunnen zien op een van de filmpjes tijdens Record Store Day. Dat gebeurde in april. En dat was voor mij eigenlijk al meer dan genoeg om ze te vragen of ze hier deze kant op eh, zouden kunnen komen. Dat gaan ze dus ook doen. Uh, de, het nummer wat nu vooruit geschoven is eh, dit mooie nummer.